5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis gaat geld inzamelen voor hulp aan bootvluchtelingen in het Middellandse zeegebied. Om de meest noodzakelijke hulp te kunnen bieden is de komende maanden circa 3 miljoen euro nodig, denkt de hulporganisatie. Het Italiaanse Rode Kruis denkt dat de vluchtelingenstroom de komende tijd alleen maar zal toenemen. Omdat de zee in de zomer rustiger is en het weer stabieler. Dan durven meer mensen de oversteek aan. Eind deze maand verwacht het Italiaanse Rode Kruis al door de voorraad hulpgoederen heen te zijn. Daarom opent het Nederlandse Rode Kruis vandaag Giro 7244. Het hoger onderwijs in Nederland krijgt er een opleidingssoort bij, de associate degree. Het niveau van deze tweejarige studie zit tussen mbo en hbo in. De associate degree bestaat nu ook al, maar is gekoppeld aan een hbo-opleiding. Minister Bussemaker wil die twee trajecten loskoppelen. Associate degree opleidingen zullen vooral worden gekozen door mbo'ers die verder willen studeren, maar niet een volledige hbo-bachelor willen volgen. Als voorbeelden worden een opleiding tot bedrijfsleider of tot office manager genoemd. Het dodental van de ramp met het gekapseisde cruiseschip in de Chinese Yangtze-rivier is opgelopen naar 331. Vrijdag stond het nog op 97. Gisteren werd het schip met grote kranen rechtop opgehezen, zodat het bergingswerk gemakkelijker zou gaan. Dat lijkt te zijn gelukt. In minder dan een etmaal zijn er zo'n 230 lichamen geborgen. Er worden nog ruim 100 mensen vermist. Dinsdag kapseisde het schip in hevig noodweer. Slechts 14 mensen overleefden de ramp, onder wie de kapitein. Er waren vooral ouderen aan boord die een cruise maakten. Het weer, de komende uren wordt het overal droog en vanuit het westen zonnig.